van 4 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De vluchtleiding van ruimtevaartorganisatie ESA in Darmstadt... heeft weer contact gehad met de komeetlander Philae. De lander is erin geslaagd in het oppervlak van komeet 67P Churyumov-Gerasimenko te boren. De verkenner staat nu op standby. De accu is leeg. Alle instrumenten zijn uitgeschakeld. Als de komeet de komende maanden dichter bij de zon komt... kunnen de accu's wellicht alsnog worden opgeladen... en kan de verkenner verder onderzoek doen. ESA heeft ook de eerste foto's van de historische komeetlanding gepubliceerd. De ene foto is vlak voor de landing gemaakt door de Sonde Rosetta, de andere een minuut erna. Selçuk Öztürk heeft bevestigd dat hij donderdag in een PvdA-fractieberaad tegen collega-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft gezegd mogen Allah je straffen. Hij deed dat naar eigen zeggen aan het eind van een lange emotionele dag. Ik wilde eigenlijk godverdomme zeggen, zei Öztürk in het tv-programma Pauw. Omdat Marcouch het volgens Öztürk vaak over geloofszaken heeft, besloot hij om te zeggen mogen Allah je straffen. PvdA-leider Samsom noemde de verwensing van Öztürk in RTL Late Night doodeng. Öztürk werd donderdagavond samen met zijn collega Toenehan Kuzu uit de fractie van het PvdA gezet. Oud-CDA-politicus Marja van Bijsterveld is afgelopen avond bij Den Hoorn frontaal aangereden door vier inbrekers. De oud-minister van Onderwijs bleef ongedeerd. De politie achtervolgde de inbrekers die in Schipluiden waren betrapt. In de buurt bij Delft botsten ze op de tegemoetkomende auto van Van Bijsterveld. Haar auto blandde in de sloot. De vier inbrekers zijn aangehouden. Het weer bewolkt met regen of motregen. In het noordoosten ook af en toe droog.